Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Extreemrechtse ideeën zijn in korte tijd een stuk populairder geworden op social media. Bij NOS Stories lazen ze mee in meer dan 50 extreemrechtse Telegram-groepen... Mijn collega Maxime legt uit waarom vooral jongeren vatbaar zijn voor de dingen die daar gezegd worden. Jongeren die leven natuurlijk ja, grotendeels online. Dus dat is ook de plek waar je als eerste in aanraking komt met posts en memes. Eh, waar er bepaalde boodschappen in verpakt zitten. En daarnaast ja, zijn jongeren natuurlijk ook nog best wel op zoek naar hun identiteit. Dus als je dat niet in je omgeving kan vinden of je wordt niet gehoord daar. Dan kan het zijn dat je dat online in bijvoorbeeld extreme groepen wel vindt. En dan misschien achter die opvattingen gaat staan. Onderzoekers en inlichtingendienst IVD maken zich zorgen... omdat in sommige groepen geweld wordt verheerlijkt... of er racistische complottheorieën worden verspreid. In Soudaan wordt er zwaar gevochten tussen het regeringsleger en een andere militaire groep. Allebei willen ze de macht hebben in het Afrikaanse land. Het is de derde dag op rij dat er gevechten zijn. Vooral in de hoofdstad Khartoum gaat het er heftig aan toe, zegt correspondent Alice van Gelder. Veel plekken waar er gevochten wordt, eh, die liggen zeg maar, in de stad. Het presidentiële paleis, eh, ook een hoofdkwartier van het leger, eh, het vliegveld. Ehm, dus ja, dit gebeurt echt allemaal heel erg dicht, dicht bij de huizen van mensen. Er zouden bijna 100 burgers en tientallen militairen zijn omgekomen. Honderden mensen raakten gewond. En hoe kan de kledingindustrie duurzamer worden? Daar gaat het vandaag over in de Tweede Kamer. We gooien met z'n allen elk jaar een hoop kleding weg en D66 wil dat aanpakken. Zo wil de partij dat er hogere boetes komen als bedrijven zeggen dat ze duurzaam zijn, maar dat niet helemaal klopt. Deze mode-expert vertelde in het programma Oog op Morgen... dat ze wel een idee heeft wat de regering nog meer kan doen. Zoals bijvoorbeeld de belasting op eh, tweedehands textiel afschaffen. Want is die nu net zo hoog als op nieuw textiel? Die is nu net zo hoog. Terwijl daar natuurlijk al een keer eh, belasting over is betaald. Dus het zou heel mooi zijn, zeker voor de vele tweedehands winkels in Nederland. Want als er geen belasting meer zit op tweedehands kleding en hergebruikte stoffen... wordt het wat goedkoper om daarmee te werken. En het weer nog vooral veel grijs, maar ook af en toe wat zon vanochtend.